1 uur. Mark hokken met het NOS-journaal. Minister Koolmees van Sociale Zaken wilde de onderhandelingen over een pensioenakkoord hervatten. Vorig jaar liepen die onderhandelingen nog stuk. De vakbonden waren boos en vonden dat het kabinet niet genoeg deed... om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Koolmees schrijft nu aan de Tweede Kamer dat het noodzakelijk blijft... om nieuwe afspraken te maken over het pensioenstelsel. De afgelopen weken zijn er al informele gesprekken geweest... en in de brief doet hij een handreiking aan de bonden. Minister Grapperhaus van Justitie komt met een campagne om minderjarige meisjes die op internet hulp zoeken voor eetproblemen te waarschuwen voor mannelijke coaches met verkeerde bedoelingen. Vanochtend berichtte de NOS dat veel mannen op deze zogeheten pro-Anna-sites zich aanbieden als coach, maar ondertussen uit zijn op seks. Onderzoekers plaatsten nepprofielen van meisjes met anorexia op de site. Daarop kwamen tientallen reacties binnen van mannen die om naaktfoto's vroegen of wilden helpen in ruil voor seks. Grapperhaus noemt het een walgelijke en tragische problematiek... en zegt dat deze mannen zonder meer strafbaar zijn. John de Mol spant een kort geding aan tegen Facebook. De mediamagnaat wil dat het bedrijf per direct maatregelen neemt... tegen frauduleuze bitcoin-advertenties waarin zijn gezicht wordt gebruikt. Ook afbeeldingen van andere bekende Nederlanders... worden al een tijdje gebruikt in advertenties om Facebook-gebruikers op te lichten. De Mol wil dat Facebook de gegevens van die adverteerders bekend maakt. De gemeente Amsterdam zegt dat volgend schooljaar alle kinderen mee kunnen op schoolreisje. Die uitjes worden meestal betaald van de ouderbijdrage, maar lang niet alle ouders hebben daar genoeg geld voor. De gemeente gaat ze nu tegemoetkomen. Ouders kunnen gebruik maken van een stadspas. Die wordt verstrekt aan mensen met een minimuminkomen. Daarmee krijgen ze 50 euro ouderbijdrage om het schoolreisje van te betalen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Het blijft de rest van de dag droog en het is 20 tot 24 graden. In het weekend veel zon en zomers warm... met temperaturen die zondag kunnen oplopen tot 30 graden.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 in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back secure in the back Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, ik voor die stress Ik ben niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plan. gaan sparren Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard blauw sporo, Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Um, Paris, midden februari. Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn idee one, Jij weet alles a one, jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, man nigga, je deed lang niet I real You'd zeg het je net een Jamaica. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo rood.